In Peking zijn ongeveer 40 contracten getekend, waaronder twee leningen van Chinese banken aan Russische financiële instellingen. Er wordt nog onderhandeld over een grote energieovereenkomst. In ruil voor meer Chinese leningen willen de Russen gas leveren aan de Chinezen. Volgens het Russische staatsbedrijf Gazprom is er gas genoeg en kan er gas worden geleverd zoveel als Peking maar wil. In zes jaar tijd is de handel tussen beide landen vervijfvoudigd naar ruim 50 miljard per jaar. De Amerikaanse minister Clinton is in Moskou voor overleg met de Russische leiders. Ze praat onder andere met president Medvedev. De VS wil de medewerking van Rusland bij het onder druk zetten van Iran. Het Westen vermoedt dat dat land in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Teheran ontkent dat en zegt dat het bezig is met het ontwikkelen van kernenergie. Clinton wil weten welke concrete stappen Moskou wil zetten om Iran tot openheid te dwingen. Haar bezoek aan Rusland komt op een cruciaal moment. Vorige maand werd bekend dat Iran een tweede fabriek bouwt voor het verrijken van uranium. Sindsdien lijken de Russen bereid om de druk op Iran op te voeren. De twee curatoren die gisteren zijn aangesteld bij DSB gaan vandaag verder met het onderzoek bij de bank. Ze bekijken of er een doorstart mogelijk is, anders gaat DSB failliet. Rekeninghouders bij DSB kunnen vandaag en morgen nog maximaal 250 euro pinnen. Daarna is niet duidelijk hoe ze aan hun geld moeten komen. Minister Bos garandeert de tegoeden tot 100.000 euro. Vakantiehuizen op de Waddeneilanden kunnen de komende jaren duurder worden. Volgens Staatsbosbeheer mag van, eh, Staatsbosbeheer mag van minister Verburg voor het eerst in 30 jaar de erfpacht, ofwel de huur van de grond, verhogen. De erfpacht is gekoppeld aan de waarde van een huis. Omdat de huizen op de eilanden de afgelopen 30 jaar vijf keer zoveel waard zijn geworden, kan ook die erfpacht flink omhoog. Het weer dan nog, bewolking, wat zon, maar ook kans op wat regen. Het wordt een graad of 12 vanmiddag.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 Our religion is to go and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more. A lot more than we had before. So take Take out another mortgage on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored.